heeft hem een excuusbrief gestuurd... In de brief noemt hij zijn daad oppervlakkig, laf en ondoordacht. De man die al tien jaar onder psychologische behandeling is... zegt dat hij zichzelf niet herkent in zijn handelen... en dat hij geen politiek motief had. Zondag gooide hij een beeldje van de Dom in Milaan in het gezicht van Berlusconi. Die liep onder meer een gebroken neus op en twee gebroken tanden. Berlusconi moet nog zeker een dag in het ziekenhuis blijven. Tijdens het regionale voetbalkampioenschap van Oost- en Centraal-Afrika is vrijwel de complete selectie van Eritrea verdwenen. Volgens de organisatie van het toernooi in Kenia zijn twaalf spelers gevlucht om asiel aan te vragen. Andere bronnen zeggen dat niemand mee terug wilde naar Eritrea. Alleen de coach en een hoge militair die het team in de gaten moest houden zijn teruggevlogen. Eritrea is een dictatuur. Mensen die over land proberen te vluchten lopen het risico dat ze door grenssoldaten worden doodgeschoten. Tegen de verwachting in heeft België niet voor de derde keer in korte tijd een internationale topfunctie binnengesleept. Niet de Belg Louis Michel, maar de Zwitser Jozef Dijs wordt voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De groep Westerse landen die aan de beurt is om de nieuwe voorzitter te leveren, verkoos de relatief onbekende Dijs boven Michel. Dat heeft de Zwitserse regering bekendgemaakt. Vanaf september is oud-minister Dijs een jaar lang voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. België leverde eerder al de EU-president Van Rompuy en de EU-commissaris voor Handel de Gucht. Dan nog het weer, vannacht opklaringen en lichte tot matige vorst. Het wordt min 4 tot min 7 graden en lokaal misschien nog iets kouder.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 A time when the facts did stare There is a dream And it's held by many Well, I'm sure you have so van Zandvoort, op 106.9 FM.